regio, zei de minister. Roosentaal is net als andere regeringswoordvoerder in Noord-Korea. Hij hoopt dat het overleg over het atoomprogramma tussen Noord-Korea, de Verenigde Staten, China, Rusland, Zuid-Korea en Japan kan worden hervat. De teruggang in de economie heeft geen effect op de toeschouwersaantal in de eredivisie. Halverwege het seizoen is dat zelfs iets hoger dan vorig jaar. Na 17 speelrondes zijn er 2.880.000 fans naar de wedstrijden gegaan, 30.000 meer dan vorig jaar. De statistieken geven verder aan dat er meer gescoord is dan vorig jaar. Negatief is dat het aantal rode kaarten ook beduidend hoger ligt. Tot nu toe zijn al 45 spelers van het veld gestuurd. Halverwege in het vorige seizoen waren dat er 27. Een 23-jarige inwoner van Alphen aan de Rijn is opgepakt omdat hij het voormalige Organon in Os probeerde af te persen. De man wilde geld van MSD, anders zou hij gevoelige informatie over het bedrijf naar buiten brengen. Hij heeft inmiddels bekend. De politie bevestigt dat er een relatie is tussen de man en het voormalige Organon, maar of hij er ooit heeft gewerkt, dat is niet bekendgemaakt. Bij MSD kwamen dit jaar enkele honderden mensen op straat te staan na een ingrijpende reorganisatie. Automobilisten overschatten de reistijd met het openbaar vervoer flink en kiezen daardoor minder vaak voor het OV. Dat blijkt uit een promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Gemiddeld schatten automobilisten de reistijd met het OV de helft langer in dan de reis eigenlijk duurt. Verder stelt de onderzoeker dat verstokte automobilisten hun gedrag nooit zullen veranderen. Het weer. Vanuit het westen toenemende bewolking en tegen de avond regen. In het oosten ook kans op sneeuw. Er is 3 graden in het oosten tot 6 aan zee. Morgen regenbuien, dan wordt het met 7 graden iets zachter. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan files op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4. A27 richting Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Eemnes 11 na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Leusden 4 kilometer. Tot zover de verkiezing van...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 ZFM. fijne dagen en...